7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De Amerikaanse wet die bedreigde plant- en diersoorten moet beschermen... wordt afgezwakt. Bedreigde soorten kunnen gemakkelijker van de lijst worden afgevoerd. Overheden mogen nu ook de economische effecten meewegen... wanneer een soort aan de lijst wordt toegevoegd. bovendien mag geen rekening meer worden gehouden... met de invloed van klimaatverandering op de soort. De olie-, gas- en mijnbouwindustrie zullen naar verwachting flink profiteren van de nieuwe regels. Veel bedreigde diersoorten komen voor in gebieden die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen. Het is tot botsingen gekomen tussen de demonstranten en de politie op de luchthaven van Hongkong. De politie probeert het vliegveld schoon te vegen. Voor de tweede dag op rij zijn alle uitgaande vluchten geannuleerd. Honderden demonstranten protesteren tegen het gewelddadige optreden van de politie tijdens eerdere protesten. En ze eisen het aftreden van de leider van Hongkong. Rob Roos van Forum voor Democratie stapt op uit de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij wil prioriteit geven aan zijn lidmaatschap van het Europees Parlement. Roos heeft zijn zetel in de Provinciale Staten teruggegeven aan Forum voor Democratie. En de Atletiek Unie noemt het verbijsterend dat twee Nederlandse topatleten korte tijd na elkaar in het buitenland zijn aangehouden in verband met drugsmokkel. Vorige week Roef B. in Hongarije en vorige maand Madia G. in Duitsland. Atleten worden door de Atletiek Unie intensief begeleid, zowel in hun sportcarrière als privé. Of die begeleiding in de toekomst intensiever moet, gaat de Unie nu bekijken. Het weer. Vanavond trekken de meeste buien weg. Vannacht liggen de minima tussen 9 en 13 graden. Morgen geregeld zon, op veel plaatsen droog. Smiddags wel weer bewolking en mogelijk wat regen.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 In every window there's a shadow or two, making love in the night. love all night. Look around you at your dreams coming true, the world your love. Everybody, I bring your body to love town. A midnight madness, moonlight gladness in love town, baby.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 Oh, oh, oh, baby. Moonlight madness, moonlight madness to love time. Tell me you wanna go with me, baby. Sing. see you dance. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl But you say it in a tweet that's a cop out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self expression, but I've learned a lesson that stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my brain. so were you mad when you could be glad? Could be Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark age, just making that sign. Must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay. girls who are killing it. But we figured you out. We all know now. We all got crowns. You need to calm down. Oh, oh, oh, me high above Yeah. call. Just every time I run, I keep on falling.